Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte en zijn collega's hebben gisteravond genoten van een Italiaans buffet in Den Haag. Ze kwamen samen om te praten over de verkiezingsuitslag van twee weken geleden. Alle coalitiepartijen hebben toen flink wat zetels verloren en de meeste stemmen gingen naar de boer-burgerbeweging. Politiek verslaggever Wilma Borgman, ja, wat werd er gisteravond besproken? De vraag, kunnen ze met z'n vieren nog wel ehm, zinvol verder? Kunnen ze het eens worden over wat het antwoord op het signaal van de kiezer... van die avond van de provinciale statenverkiezing moeten zijn, moet zijn? En dus werd er uitgebreid gepraat, vertelt premier Rutte. In eerste plaats hebben we met elkaar vastgesteld dat we verbeteringen moeten aanbrengen... Eh, op een aantal grote processen waar bezorging, bezorgdheid, eh, bezorgdheid over bestaat bij de Nederlandse bevolking. Ze hebben het onder meer gehad over de aardbevingsschade in Groningen en de stikstofcrisis. Volgende week dan wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de verkiezingsuitslag. Sportminister Helder wil dat grensoverschrijdend gedrag in de sport beter wordt aangepakt. Er komt daarom een nieuw onafhankelijk meldpunt waar sporters kunnen aankloppen. En ze doet ook meteen een oproep. Het is ontzettend moeilijk om naar voren te stappen. En ik wil ook iedereen aanraden, als je hiermee te maken hebt gehad... stap naar voren en doe een melding. Nu kunnen sporters al terecht bij een meldpunt... maar dat valt onder NOC-NSF, de sportorganisatie. Volgens de minister functioneert het prima... maar is het toch niet echt onafhankelijk. En paaseitjes, chocohaasjes en natuurlijk de feeststol. Pasen komt er weer aan en de stollen liggen overal weer klaar om gegeten te worden. Alleen de prijsverschillen voor zo'n ding zijn enorm. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging langs bij een banketbakker in Rotterdam... waar je de hoofdprijs betaalt voor zo'n paasstol. 16,95 gaat die kosten. Er zullen er mensen zijn die denken van... ja, gaat die bakker dat verkopen? Nou, dat verkopen we zeker wel, maar wel aan de mensen die dat nog waarderen en die dat eh, heel erg lekker vinden. Volgens de bakker kon de prijs echt niet lager door de inflatie. Maar in de supermarkt koop je de paastol voor een euro of vier. En het weer nog de dag begint prima. Bijna overal droog en op sommige plekken een zonnetje. Vanmiddag dan is het wel bewolkt en gaat het ook regenen. Het is zacht, maximaal 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 cradle is soft and warm superstition Knowing full well the earth will rebel Into your wide open arms No way to break this spell Break this spell Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Zwitserse bank UBS stuurt de Nederlandse topman Ralph Hamers weg. Hij vertrekt over een week. Het bestuur van UBS heeft er geen vertrouwen in dat Hamers de overname van de noodlijdende bank Credit Suisse goed begeleidt. En dat hij goed kan inspelen op de bankencrisis. De Oekraïense president Zelensky heeft de Chinese leider Xi Jinping uitgenodigd voor een bezoek. Tegen persbureau EP zegt Zelensky dat zijn land er klaar voor is. Xi was vorige week nog op bezoek in Moskou. Minister Helder voor Sport wil dat grensoverschrijdend gedrag in de sport beter wordt aangepakt. En daarom komt er een onafhankelijk centrum voor grensoverschrijdend gedrag.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 And undesirable for us to be apart 9. from the start I shouldn't Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. Yasro. Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you.